9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Telefoons is een miljoen euro aan contanten gevonden. Op elf plekken werden doorzoekingen gehouden. Er zijn drie arrestaties verricht. De versleutelde telefoons zijn volgens justitie vooral populair bij criminelen... omdat ze door de politie nauwelijks af te luisteren zijn of te volgen. Het miljoen werd gevonden bij de hoofdverdachte thuis. Het verkopen van de telefoons is niet strafbaar. Het aannemen van crimineel geld wel. Een nieuw kabinet heeft volgens Haagse bronnen hooguit 3,5 miljard euro beschikbaar voor extra uitgaven voor zorg, veiligheid of onderwijs. Dat is veel minder dan de 10 of 11 miljard die aan het begin van de formatie de ronde deden. Onder meer door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen krijgt het Rijk minder geld binnen. Dat kan wel meer worden, maar dan moeten VVD, CDA, D66 en GroenLinks wel bereid zijn opnieuw hervormingen door te voeren. De nicht van Marine Le Pen stapt uit de politiek. Marion Maréchal Le Pen stelt zich niet herkiesbaar bij de parlementsverkiezingen die volgende maand in Frankrijk worden gehouden, melden verschillende kranten. Ze zou zich om persoonlijke redenen terugtrekken. De 27-jarige Maréchal wordt gerekend tot de rechtervleugel van het Front National. Haar tante Marine Le Pen kondigde zondag na de verloren presidentsverkiezing aan dat ze de partij grondig wil vernieuwen. Het is boswachters en agenten gelukt om vier van de vijf leeuwen... die waren ontsnapt uit het Zuid-Afrikaanse Krugerpark weer te vangen. De dieren zijn met een geweer verdoofd en worden teruggebracht naar het Krugerpark. Naar de vijfde leeuw wordt verder gezocht. Omdat leeuwen nachtdieren zijn, verwachten de boswachters... dat het dier vannacht op zoek gaat naar de rest van de groep. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen in het zuiden en wolkenvelden in het noorden. In het zuiden kan het vannacht lokaal vriezen. Morgen droog met geregeld zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanaf donderdag is het warmer, maar ook wisselvalliger.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 dan is het tijd voor CFM uh, eh, Jazz. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. En eh, ja, wat hebben we op de lijst staan vandaag? Ja, ik probeer altijd mooie muziek uit te zoeken. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. En het is een mix van oud en nieuw. Van alles door elkaar. Soms misschien een beetje rommelig, maar het gaat altijd om mooie klanken. En dat kan je ook zeggen van Ben Webster meets Oscar Peterson. Een LP uit 1959 waarop dit uh, fraaie nummer staat. Uh, ja, dan doen we vaak een afwisseling van instrumentaal en eh, vocaal. Ik moet zeggen dat ik vandaag wat meer vocaal werk bij me heb. Maar goed, daarom niet getreurd voor de mensen die meer van de instrumentale kant zijn.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 And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I dan Easy Listening deze keer. Eh, de volgende het geluid van eh, Doc Chatham en eh, Nicholas Payton. En eh, op het moment dat dit opgenomen werd... ik volgens mij in 96 opgenomen, uitgebracht op een cd in 1997 was Doc Chatham volgens mij iets van in de 90. En Nicholas Payton was nog maar vrij jong, begin 20, 23 of zo denk ik. Prachtige cd, zeker de moeite waard. En de pianist was natuurlijk Butch Thompson. Mooie muziek. En dat is ook het volgende nummer. Dat is van Christophe Stiefel en Lisette Spindler. generous yours die zongen het hele geheel bij elkaar. Eh, ja, dat, is, dat zijn echte, eh, ja, een beetje spiritueel zelfs bijna klinken, zou ik bijna zeggen. Eh, dat kan je niet altijd zeggen van Wayne Shorter van de LP Adams Apple, het nummer Tedoe. Shorter, tenorsax. Herbie Hancock, piano. Reggie Workman, de bas. En Joe Chambers speelde natuurlijk de drums op deze fantastische LP, CD uit 2003. Eh, van Wayne Shorter, Adams Apple. Dan kom ik bij iemand die eigenlijk toch niet meer zo heel bekend is. Buddy Murrow, een, eh, een bandleider. Heeft onder andere zelf gespeeld in de big bands van Paul Whiteman, Artie Shaw, uh, Tommy Dorsey is orkestleider geweest van... Eh, eens even kijken waar die orkestleider van was. Volgens mij van eh, eh, een aantal big bands ook. Zijn eigen band is natuurlijk. En, maar ook de Glenn Miller Orchestra, Tommy Dorsey Orchestra. Dus in dat opzicht wel een gevierde jongen. Hij speelde zelf trombone en van hem en zijn big band het volgende nummer. Buddy Murrow, With a Song in My Heart. ja, big bands, ook heel fijn. En eh, eh, dan ga ik iets draaien van een eh, cd'tje, een LP... waar er meer dan 40 miljoen van verkocht zijn. En dan vraag ik natuurlijk af over welke LP heeft hij het dan toch. Nou, dan kom ik uit bij Fleetwood Mac. en Rumors, dat kent iedereen. En daar zijn, dat, daar zijn allemaal vrij sombere nummers op. Volgens mij is die popgroep toen in crisis. Toen ze dat produceerden, dat heeft ze geen windeieren gelegd... als je 40 miljoen platen verkoopt. En daarop staat één nummer wat eigenlijk nooit zoveel aandacht heeft gekregen. Maar wat volgens mij in tegenstelling is met die, hele, met die andere nummers. Dat is Never Going Back Again. Een vrolijk nummertje om het, de zondag wat kleur te geven op deze grijze zondagochtend. deze zondagochtend eh, muziek... Eh, om ritmisch je eitje met een eh, theelepeltje in uh, gruzelementen te slaan, zou ik maar zeggen. Wat is er vandaag te doen hier in Zandvoort? Nou, ik zag in ieder geval toen ik binnenkwam rijden dat er voorjaarsmarkt is dat, nou, het weer is nog niet zo, maar misschien wordt het wel beter. Maar vanmiddag, als het misschien wel echt regent... dan moet je zeker gaan naar eens even kijken wat er vandaag te beleven valt. En dan zie ik dat hier in Zandvoort, van Jazz in Zandvoort... weer een fantastisch programma is vanmiddag in de krocht. Lex Jaspers piano en Marjorie Barnes zang... en Hans Oosterhout op de drums. En Erik Timmerman speelt natuurlijk zelf de contrabas. Dus half drie, de krocht, niet vergeten. Mooie jazzmuziek op deze zondag. En over jazzmuziek gesproken, dat draaien we natuurlijk... We, we, maken wel uitstapjes vandaag hoor. Want eh, er is zoveel mooie muziek. Onder andere ook van Baby Bell. Dit nummertje. When my anger starts to cry. feel like a bull in a big arena. What matter just profiting from my death. I know what's to come as distress and pain as I feel their agitated breath. I'm being scarred. Oh. my passivity will cause me pain. And still I don't dare to fight. Cause I thought je natuurlijk wie is Beatty Bell. Nou, Beatty Bell is eigenlijk een Noors beentje dat eh, heel veel succes heeft, vind ik. En de zangeres Biete S. Lech eh, is een vrouw die eh, ja, van alles doet eigenlijk. Volgens mij komen ze oorspronkelijk uit de acid jazz Zien En ja, ik vond dit zo'n mooi nummer. Ik denk, ja, dat kan ik toch gewoon in een zondagochtendprogramma stoppen. Het, het, klinkt goed. En ik zou zeggen, zoek het eens op Beatty Bell. En ga het beluisteren, want het is zeker de moeite waard. En dat kan ik ook zeggen van een oude rot, een reus zogezegd. gezegd eh, ik, ik, zou nog even moeten zeggen van... Eh, ja, oh ja, ik weet alweer wat doet Coleman eh, Hawkins, Smoke It In Your Eyes. goed bij een zangeres, nog niet zo bekend. Heeft nu net een cd uitgebracht, 2017. Small World, ik geloof dat haar derde cd is. Monica Chapman. En dit is allemaal filmmuziek. Ik ben ook een filmliefhebber en ze heeft allemaal muziek uit films gezongen. Dit is het nummertje Small World. Monica Chapman. Ik dacht dat ze uit, in Roemenië geboren was en in eh, Canada woont. Small World. Thank you. dat was het Roma Trio van de CD Love is a Many Splendor Thing. Een CD uit 2007, Roma Trio. Eh, soms als het over muzikanten gaat, gaat het altijd over de hamvraag. Ben je bijvoorbeeld voor de Beatles of de Rolling Stones? Nou, die vraag kan je ook stellen. Ben je voor Tony Bennett of ben je voor Frank Sinatra? Beide grootheden uit de, de zang, vocaal, eh, jazz zal ik maar zeggen. En eh, vandaag heb ik een voorkeur voor Tony Bennett. Dan wel in combinatie met Bill Evans, de geweldige pianist... Uh, die eh, ja, zo fantastisch speelde. En dit is een heel bekend nummer van die twee. Your Nearer. Time is a healer, but it cannot heal my heart. My mind says I've forgotten you, and then I feel my heart The miles lie between us, but your fingers touch my own. You're never far away from me, for you're too much my own. You're nearer than my head is to my pillow, nearer than the wind is to the willow, dearer than the rain is to the earth below, precious as the sun to the things that grow. You're nearer than the ivy to the wall is nearer than the winter to the fall is. Leave me, but when you're away, you'll know you're nearer. For I love you so. naar het eerste uur van CFM Jazz... met allerlei vrolijke nootjes, zou ik bijna zeggen. Ook wel wat ernstige klanken, serieuze klanken. Van alles zat er weer in. Oude jazz, nieuwe jazz. En we gaan rustig door het tweede uur. Hebben we ook hele mooie dingen. We hebben een drie-in-eentje van One, eh, Open Your Eyes.